Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Met 70% van de stemmen geteld hebben de conservatieven 61 van de 151 zetels. Het sociaal-democratische blok met de huidige premier Zoran Milanovic staat op 53 zetels. De premier heeft de liberale Most, die 19 zetels heeft, opgeroepen om te gaan praten over een coalitie. Leider van de Most zei voor de verkiezingen dat hij met geen van de machtsblokken wil samenwerken... omdat ze niet hervormingsgezind genoeg zijn. Bij de campagne waren de economische recessie en de vluchtelingenstroom de belangrijkste onderwerpen. De conservatieven willen een hardere aanpak van het vluchtelingenprobleem. Als de klimaatverandering niet snel wordt teruggedraaid... leven over 15 jaar 100 miljoen mensen meer in de armoede dan nu. Dat schrijft de Wereldbank in een rapport over klimaat en armoede. Mensen die in armoede leven zijn nu al kwetsbaarder voor klimaatverandering, zegt de Wereldbank. Ze ondervinden eerder de gevolgen van bijvoorbeeld hittegolven en overstromingen, zoals misoogsten door droogte, hoge voedselprijzen en het uitbreken van ziektes. De ontwikkelingsbank pleit voor slimme maatregelen om het klimaat te reguleren en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Eind deze maand is de internationale klimaatconferentie van de VN in Parijs. Het dodental van de brand in een nachtclub in Roemenië is opgelopen tot 45. De drummer van de band die daar optrad is aan zijn verwondingen bezweken. Eerder overleden al vijf mensen die in kritieke toestand waren... onder wie twee die naar brandwondencentra in Nederland waren overgebracht. De brand brak vorige week vrijdag uit in een nachtclub in Boekarest... toen bij een rockconcert vuurwerk werd afgestoken. Drie eigenaren van de club zitten in de cel. Het weer. Vannacht trekt regen over met een stevige zuidwestenwind en minima rond 12 graden.